net. Wie het dat kieken heb gefret? Ik sterf van de honger, moet je weten, Janet. Wie het dat kieken heb gefret? Nu zit ik, ik hier zonder eten. Ik mag zo gerrig kieken, ik kan er niet aan doen. Ik moet het morgen rieken en het is al mijn rantsoen. Maar soms valt dat toch tegen, je dan thuis. Je stapt in de kelder en er is niks meer in huis. Jeannette, wie het akkie knuppefret? Ik sterf van de honger, moet je weten. Jeannette, wie het akkie knuppefret? Dat is nu zo al weken dat zij voor mijn neus het kieken heeft verslonden en dat vind ik niet serieus. Ik zou er niks om geven als ik kieken was, maar ik slaaf die pillen liever zelf in mijn kas. Tietaki, knukkefret. Ik sterf van de honger, moet je weten, Janet. Tietaki, knukkefret. Nu zit ik hier zonder eten. Je mag het gerust weten, het is een echte ros. Ze speelt de kiekjes binnen, al zo vredig als een vos. Want gaat het om een kieken, dan is ze steeds paraat. En wil ik ervan proeven, dan kom ik altijd te laat. Jeannette, wie en knukken knukkefret. Ik sterf van de honger, moet je weten. Jeannette, wie en makie knukkefret. Nu zit ik hier zonder reden. Net wie en die Nukke, fret.